Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. Bij een blikseminslag in het zuidwesten van Duitsland zijn zes mensen zwaar gewond geraakt. Drie van hen zijn in levensgevaar. De groep was aan het fietsen toen ze werd overvallen door slecht weer. Een deel van de groep ging schuilen bij een boerderij. Zes anderen gingen aan een tafel zitten onder een boom toen de bliksem insloeg. Drie van hen zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een moeder en haar twee kinderen liepen ook verwondingen op. De kinderen zaten in een fietsaanhanger en kregen een schok van de bliksem. De Pakistanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistanse man raakte zwaar gewond na een val en tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem gepasseerd zijn zonder te helpen. De beschuldigingen komen van twee klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. Volgens hen had de Sherpa gered kunnen worden. Een van de passanten, een Noorse klimster, zei eerder al dat zijn dood niemands fout was. Hij overleed op een van de gevaarlijkste stukken van de route. De politie in Parijs heeft gisteren tot twee keer toe de Eiffeltoren moeten ontruimen nadat er valse bommeldingen waren gedaan. Rond het middaguur ging de beroemde attractie een paar uur dicht en vervolgens in de avond opnieuw. Beide keren vonden de hulpdiensten geen explosieven in de toren.